Manik eh, met het NOS-journaal. Oud-justitieminister Opstelten geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt in de zogeheten bonnetjesaffaire. In een biografie die vandaag uitkomt noemt hij het volgens het AD enorm stom... dat hij in de Kamer speculeerde over de kwestie. De oud-minister zegt dat hij dat na het debat ook van zijn vrouw te horen kreeg. Opstelten stapte vier jaar geleden op vanwege de affaire. Die draaide om een schikking met een drugshandelaar in 2000. De minister zei lange tijd dat er geen bonnetje meer was van die schikking maar dat bleken later toch te zijn. De Britse politie is begonnen met het identificeren van de 39 lichamen... die gisteren werden gevonden in een vrachtwagen in Grace, ten oosten van Londen. De truck is verplaatst naar een havengebied in de buurt... waar de lichamen uit de vrachtwagen zijn gehaald. Het gaat vermoedelijk om migranten. De politie zegt dat de identificatie veel tijd gaat kosten. De 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur zit vast op verdenking van moord... En de politie heeft op twee plekken in Noord-Ierland huiszoeking gedaan. Vanavond zijn er herdenkingen voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie wil meer Syriëgangers terughalen... om die in Nederland te berechten, meldt NRC. Begin dit jaar had het OM nog 10 Syriëgangers op het oog. Nu zijn dat er 29. Ze worden onder meer verdacht van terroristische misdrijven. Het kabinet wil Syriëgangers juist niet in Nederland berechten. De politiechef van Den Haag zegt zich niet te herkennen in de kritiek op zijn eenheid. Onder meer migrantengroepen zeiden onlangs dat de politieleiding te weinig doet tegen misstanden, racisme en discriminatie. Politiechef van Musser ontkent dat er bij die zaken wordt weggekeken. Het weer wisselen bewolkt met lokaal mist bij een minimumtemperatuur van 10 graden. Overdag meer bewolking. Het grootste deel van de dag blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.